Liever liefde Dat mooie liefde Ah ah Ja, het ga door alle heen Ah Jou als voor is daar ben je in Tahiti op New York city want steeds brengt een lied, waar jij ook mag zijn, ons weer weer Wow, wow, wow, diep in je hart klinkt het lied der liefde, waar je ook gaat of staat. Wow, wow, wow, diep in je hart klinkt het lied der liefde, liedje dat je nooit verlaat. ons je ons melodietje steeds met je mee zal gaan. En daardoor alleen heeft het voor ons al zoveel gedaan. Wow, wow, wow, diep in je hart klinkt het lieve en liefde waar je op gaat of staat. Wow, wow, wow, diep in je hart klinkt het lieve en liefde, liedje dat je Ja, op en morgen komt dan het groot geluk. Want dat kleine lied brengt jou voor altijd bij mij terug. Wow, wow, wow, diep in je hart klinkt het liederlied, waar je op gaat of staat. Wow, wow, wow, diep in je hart klinkt het liederlied, liedje dat je nooit verlaat.